7 uur. Freddy van met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam en de politie hebben fouten gemaakt rondom de Champions League-wedstrijd Ajax-Juventus in april. Voorafgaand aan die wedstrijd liep het flink uit de hand tussen supporters en politie. Uit een onderzoeksrapport van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, dat Nieuwsuur heeft ingezien, blijkt dat voorbereiding en communicatie niet optimaal waren en dat door de inzet van waterkanonnen het risico op escalatie groter werd. Voor de wedstrijd hielden fans van Ajax voor de Johan Cruijff Arena een massale sfeeractie met gezang, knal vuurwerk en fakkels. Vanwege het vuurwerk greep de politie in. Daarbij werden onder meer waterkanonnen gericht op kinderen van supporters en mensen in een rolstoel. Aan de andere kant raakten verschillende agenten gewond. Die werden bekogeld met stenen. Vanaf volgende week strijden nog maar twee steden om de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Van de vijf steden die tot nu toe in de race waren, vallen er drie af. De selectiecommissie heeft bekeken in hoeverre de steden voldoen aan zwaarwegende criteria en op basis daarvan twee steden op de shortlist geplaatst. Medio volgende week wordt bekeken welke dat zijn. De steden die nu nog in de race waren zijn Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Dille Groenewegen heeft de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. Het is de vierde etappe die de Nederlandse renner van Jumbo-Visma deze Tour wint. Groenewegen was de snelste in de massasprint. Deze etappe nummer 7 was met 230 kilometer de langste Tour-etappe van dit jaar. Het KNMI houdt vast aan code geel voor het noordoosten van het land. In het westen en inmiddels ook in Utrecht en Noord-Brabant is het noodweer voorbij. In het noordoosten kunnen nog altijd stevige onweersbuien voorkomen. Eerder kwamen vooral uit Utrecht en het Gooi berichten over wateroverlast. Straten stonden blank en op verschillende plaatsen stroomde water gebouwen in. Het weer verder. Het wordt dus geleidelijk droog. Vannacht minima rond 14 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat nog een file op de A5, hoogdorp richting Amsterdam. Tussen Knoop De Hoek en Knoop het Raasdorp is de vertraging 10 minuten. Het komt er een ongeluk, het verkeer wordt daar over de vluchtstrook.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 A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.